ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. PVV-ministers hebben bij het begin van de ministerraad gereageerd op de strengere asielplannen van hun partijleider Wilders. Die kwam afgelopen maandag met een persconferentie waarin hij onder meer zei dat hij direct de grenzen wil dichtgooien voor asielzoekers en ook een verbod wil op gezinshereniging. En volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet viel vanochtend één ding op. Ministers spreken namens de kroon en het kabinet spreekt met één mond. Maar vandaag leken de PVV-ministers toch vooral hun partijpet opgezet te hebben. En, waarbij ze dus benadrukken dat die plannen die Wilders heeft gepresenteerd... dat we die heel serieus moeten nemen en dat het anders mis kan gaan met het kabinet. Coalitie- en oppositiepartijen vinden juist dat asielminister Faber van de PVV niet genoeg opschiet met haar asielplannen. Maar Faber zegt daarop weer dat het traag op gang komt doordat Rutte een puinzooi heeft achtergelaten. Paul van Loon, Rutger Vink en Thomas van Grinswe hebben de beste kinderboeken geschreven volgens de Nederlandse kinderjury. In de categorie 7 tot en met 9 jaar won het boek De Safari van Vink en van Grinswe. Kinderen tussen de 12, 10 en 12 vonden Dans Macabre van Van Loon het leukste boek. Dat is geschreven rondom de Efteling-attractie met dezelfde naam. En Netflix wordt voor de rechter gesleept door een oud drugshandelaar. Adrianus van Wezenbeek, zo heet hij, zegt dat hij wel heel veel van zichzelf terugziet in deze serie. Geliefd, geef het godverdomme gewoon toe, man! Meneer Boman, komt u niet meer weg, jongen! Moet jij eens opletten! Rustig. Ik laat u uit de zaal verwijderen. Ja, ja, ja. Ja, Undercover Het gaat over drugshandelaar Ferry Bouwman. Die is verzonnen, maar volgens Van Wezenbeek zijn er opvallend veel overeenkomsten met zijn eigen leven. Want ook hij handelde in drugs en ook hij werd gepakt na een undercoveractie van de Belgische politie. Net als in de serie dus. Van Wezenbeek zegt volgens een entertainment site dat hij grote emotionele, financiële en reputatieschade heeft opgelopen door de serie en de films.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 Ja, welkom terug voor het tweede uur lunchroom op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En ik moet zeggen, ik vind dit een van de mooiste plaatjes van ABBA. Dat is eh, van de laatste CD, I Still Have Faith in You. En ik vind het een prachtlied. Goed, heeft u geen eigen vervoer, maar moet u naar een afspraak gaan of moet de boodschappen doen? De belbus staat voor u klaar. En brengt u naar de supermarkt, de dokter, de fysiotherapeut een bezoekje aan de familie of vrienden of andere bestemming in Zandvoort. De kosten voor een enkele reis is 1,25 en natuurlijk is het dan 2,50 voor een retour. Bel ons en reserveer voor een rit. En de telefoonnummer 5740330. 5740330. We halen u op en we brengen u weer netjes naar huis. En dan zeggen ze misschien wel kiss en say goodbye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. to meet you here today There's just so many things to say say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. blijft altijd lekker wegzwijmelen. Heerlijk plaatje vind ik dit. We gaan door naar de Beatles. Yesterday. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. sun Aanstaande zondag, 1 juni, is er van 11 tot 5 uur middags... vindt de Lentefair in Zandvoort plaats. De Lentefair is een initiatief van de ondernemersvereniging Zandvoort... en zal groots worden opgezet met meer dan 100 kramen, foodtrucks... in de Grote Krocht, het Raadhuisplein, de Halterstraat, het Kerkplein en de Kerkstraat. De winkeliers in het centrum zullen hun producten of diensten presenteren... maar ook externe marktkramen of voetdrukhouders zullen zich laten zien. Er wordt gezorgd voor een breed aanbod van heerlijke verse stroopwafels en andere lekkerijen, tot handgemaakte sieraden en kinderspeelgoed. De team van Loco Concepts zal zorgen voor kwaliteit en variatie op de lentever in Zandvoort. Daarnaast is Stichting Beleef Zandvoort aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met de culturele rijkdom van Zandvoort. Ook zullen diverse kunstenaars van Zandvoort Art hun werk tentoonstellen. Naast het heerlijk langs de kraam kunt snuffelen... zullen er ook leuke activiteiten georganiseerd worden... zoals een meet and greet met kinderheld Sonic en muzikale entertainment. Kortom, kom gezellig langs aanstaande zondag van 11 tot 5 uur s middags. told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too.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 what you do Take away all my sadness Fill my heart with gladness Ease my troubles, that's what you do Oh, you take away all my sadness Fill my heart with gladness Ease my troubles that's what you do. heb je altijd, heb u ook zo'n hekel aan de maandag?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 Wereldwijd heeft Enia meer dan 75 miljoen platen verkocht. Enia werd lid van de groep Clannad in 1980... Ze verliet de band kort nou, voordat Clannad faam verwierp met Theme for Harris Game in 1982. Glennon's producer, Nicky Ryan, volgde Enya. En na haar vertrek richtte ze haar eigen opnamestudio op, genaamd Angel. Wat Frans is voor adelaar. Nadat ze Clannet verlaten had, nam Enya in 1984 twee instrumentale nummers op. En dat is Miss Claire Remembers. Ze schreef ook de nummers voor de soundtrack van de film The Frog Prince. En ik heb gekozen voor Enya met Caribbean Blue. En ik hoop dat u het heel erg mooi vindt. duidelijke taal. Of het nu gaat om een brief, een bericht of een uitleg op de website... duidelijke taal helpt mensen verder. Daarom wordt op woensdag 18 juni de wedstrijd Duidelijke Taal georganiseerd. Iedereen kan meedoen, inwoners, raadsleden en ambtenaren. Laat zien hoe duidelijk u kunt schrijven. Dit jaar is er ook een spreekopdracht. Kunt u helder en duidelijk spreken voor publiek? Plaats van handelen is het Nova College... Woensdagavond 18 juni van 7 tot half 10. Inschrijven kan tot 10 juni via de website van de gemeente. Aanmelden per team van 3 tot 6 personen. Ja, en wat zeggen we dan? Wat zegt Paulanka? Hallo Jim. Hallo Jim. What do you say? remember my love. Well, I lost her yesterday. Hey, tell me, Jim. What's new with you? you found another girl she'll be true. Jim, you can't trust her. What's your girl's name? That's very funny. Cause my girl's was the same. dat zijn eigenlijk artiesten. En dat is Fluitsma en Fantijn. En dat is een Nederlandse productieduo... met verantwoordelijk is voor een groot aantal hits van Nederlandse artiesten. Onder hun eigen naam scoorden ze in 1996 nummer 1 hit met 15 miljoen mensen. Fluitsma en Fantijn bestaat uit Jochem Fluitsma en Erik Fantijn. Hier zijn Fluitsma en Fantijn met juist 15 miljoen mensen. En we weten allemaal dat die 15 miljoen mensen al lang achterhaald zijn. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land van de tutteling. Een uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Je schrijf je niet de wetten voor, Je laat je in een waarde. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde je niet het keurslijf in. Je laat je in hun waarden. Het land vol groepen van protest. Geen chef die echt de baas is. Gordijnen altijd open zijn. Lunchen, broodje, kaas is. Het land vol van verdraagzaamheid. Alleen niet voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd.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 De band stopte in de jaren 70. Met de Bob Dylan cover Eens No Baby hebben ze voor het eerst een top 10 hit in de zomer van 1965. En die ga ik dan ook voor u draaien. En het is Ain't, nee, It's Ain't Me Baby. En hier komen de Turtles. chosen voor de zomer een nieuw paspoort of een ID-kaart nodig? Maak dan wel snel een afspraak, want het kan de komende weken druk worden. Een paspoort of een ID-kaart aanvragen bij de balie in het gemeentehuis kan op afspraak. De wachttijden hiervoor kunnen oplopen tot enkele weken. Dus wees er op tijd bij. Zonder afspraak langskomen kan natuurlijk ook, maar alleen op werkdagen van half negen tot half één. En op donderdagavond van vijf tot acht uur. Dus in ieder geval, je moet er vroeg bij zijn. Dear Mrs. Appleby, David Carrick. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you got the wrong idea about me. Mrs. Appleby. You told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad. Mrs. Appleby, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Appleby and for Marie, I'd even swim the sea I'm begging you to please be kind. I want a chance to change your mind about me, Mrs. Applebee. long before I loved Marie, Mrs. Applebee. I'll make you glad as you can be, and you'll be proud to see Marie with me, Mrs. Applebee. Mrs. Applebee. Mrs. Applebee. En we gaan weer even over naar Nederlandstaligen. Miss Montreal met Door de Wind.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 Ja, en ik ga heel toepasselijk eindigen met Volumia. Het is over. Ik hoop je volgende week weer terug te zien. Dan ben ik weer live in de studio. En ik wens je een hele mooie week en een fantastisch mooi weekend. Graag tot volgende week. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En huilend op een stoel vertel ik dat ik niets meer voel Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou Er is een andere vrouw Het is niet dat ik niet van je hou op je bed, tranen vol met kwaad Dat ik jou verlaat Je zegt ik wil dat je nu gaat Ik pak mijn jas, het is net...